Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal scholen voor leerlingen van 10 tot 14 jaar verdubbelt komend schooljaar. Het gaat om scholen die erop gericht zijn om de overstap van basis naar middelbare scholen geleidelijker te laten verlopen. Het onderwijs is bedoeld voor leerlingen die meer tijd nodig hebben of bijvoorbeeld een taalachterstand hebben. De rechter in de zaak rond Ivana Smit heeft de advocaat van het verdachte Amerikaanse echtpaar de zaal uitgezet. In Maleisië is het getuigenverhoor over haar dood aan de gang. Het Nederlandse model Ivana Smit viel in december van het balkon van het appartement van de Amerikanen in Maleisië. De echtpaar Johnson vertelde tegen een krant wat er was gebeurd, maar komt niet naar de getuigenverhoren in Kuala Lumpur. De advocaat van de Johnsons wilde een brief van het echtpaar voorlezen. De rechter stond dat niet toe en stuurde hem weg. De advocaat van de familie Smit is woedend. Volgens hem maakte de afwezigheid van de Johnsons hen alleen maar meer verdacht. Bij een Amsterdams restaurant is vannacht een explosief afgegaan. Er is niemand gewond geraakt, meldt de politie. Wel zijn een bushokje en de voordeur van het restaurant beschadigd. Deze week waren er al meer incidenten in dezelfde straat in Amsterdam. Zo werd gisteren bij een schoonmaakbedrijf iets verderop ook een explosief gevonden en werd op het pand geschoten. Van het weekend werd een interieurwinkel in de buurt beschoten. De Amsterdamse politie onderzoekt of er een verband was. Ook in Os was vannacht een explosie. Getuigen melden dat mensen vanaf een scooter een explosief naar een café gooiden. Er is veel schade. Justitie in Italië is een dag na de ramp met de ingestorte brug in Genua een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Italiaanse media melden dat er volgens de hoofdaanklager genoeg aanleiding is om een onderzoek te starten naar meervoudige doodslag en het veroorzaken van de ramp.